Suzanne de Vries met het NOS Journaal. Op Rodos zijn zeker duizend mensen geëvacueerd vanwege grote bosbranden. Onder wie zeker 200 Nederlanders. Reisorganisaties proberen zoveel mogelijk mensen naar huis te krijgen. Het vuur heeft al zo'n 40.000 hectare natuur verwoest. En heeft nu ook de toeristische gebieden bereikt. Drie hotels gingen in vlammen op. 60 mensen zijn naar het ziekenhuis gebracht met ademhalingsproblemen. Bij een droneaanval op de Krim heeft het Oekraïense leger naar eigen zeggen een munitiedepot opgeblazen. Er zijn geen berichten over doden of gewonden. Het leger van Oekraïne heeft de afgelopen tijd meer aanvallen uitgevoerd op de Krim. Onder meer op munitiedepots en op de Krimbrug. President Zelensky zei eerder vandaag dat de brug wat hem betreft een legitiem militair doel is. De inspectie Leefomgeving en Transport waarschuwt voor het opvoeren van fatbikes. In het BNN-VARA-programma Kassa was vanavond te zien dat winkels die de fatbikes verkopen... die op verzoek best willen opvoeren, ook voor een kind van 12. Een fatbike kan normaal niet harder dan 25 km per uur. Door hem op te voeren wordt het voor de wet een brommer... en dan zijn rijbewijs, kenteken, helm en WA-verzekering verplicht. Verkopers die de regels overtreden kunnen een boete krijgen tot 15.000 euro. Voormalig rolstoeltennister Esther Vergeer treedt toe tot de International Tennis Hall of Fame. Daar worden de grootste tennissers uit de historie van de sport geëerd. Esther Vergeer is de derde Nederlander die toetreedt tot de Hall of Fame. Zo in haar carrière 21 Grand Slam titels en 7 gouden Paralympische medailles. Vergeer zegt het heel bijzonder te vinden om op deze manier onderdeel te worden van de tennisgeschiedenis. Het weer. Veel bewolking met geregeld regen. Alleen in Zuid-Limburg zo goed als droog. Minima rond de 15 graden. Morgen veel bewolking met ook regen of motregen. Smiddags af en toe zon. Het wordt 17 tot 21 graden. Ook de dagen daarna wisselvallig zomerweer.